met het NOS Journaal. De brandweer in Noord-Holland verwacht nog de hele nacht bezig te zijn... met het blussen van een grote brand in Zwaag. Het pand van een bamboeverwerkingsbedrijf is volledig in de as gelegd. Het vuur sloeg over naar een tweede pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is er in de omgeving een NL-alert verstuurd... met het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Bij de brand in Zwaag is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de tweede coronadode in Europa. Een week geleden overleed een Chinese toerist in Frankrijk. Het Italiaanse slachtoffer is volgens persbureau ANSA... een man van 78 uit de omgeving van Padua. Hij zou al een slechte gezondheid hebben gehad. In heel Italië zijn zo'n 20 mensen besmet met het virus. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije moeten 50.000 inwoners van drie stadjes zoveel mogelijk binnenblijven in verband met een corona-uitbraak. De bedenker van het iconische Lego-poppetje is overleden. Jens Nigard Knoesen was 78. Hij werkte van 1968 tot 2000 voor het speelgoedbedrijf. Eind jaren 70 vroeg Lego patent aan voor het gele figuurtje. Naast die beroemde creatie bedacht Knoesen ook de Lego Space productlijn. Ruim 70 jaar na de processen van Nuremberg... is in de rechtszaal waar elf hoge nazi's ter dood werden veroordeeld... het laatste vonnis geveld. Verdachten die in de Duitse stad moesten voorkomen... hadden kans om in hetzelfde beklaagde bankje te moeten zitten... als nazi's als Herman Geuring en Rudolf Hess. De laatste die er zijn vonnis kreeg was een man die gisteren terecht stond... voor mishandeling en bedreiging. Hij werd veroordeeld tot twee jaar en negen maanden cel. De rechtszaal in Nuremberg wordt omgebouwd tot museum. Het weer, bewolkt en vooral in het noorden regen.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 You tune into the Global Warm Up, continuing in the mix with Paul Morell. The Global Guest Mix, Guest Mix, Guest Mix. you mix of Paul Morell. That's about it this week from him. Moving forwards, whizzing from track to track like a commuter train. It's the warm up selection where we play a couple of progressive offerings and kicking things off with Tin Liquor featuring Run Rivers. This is Lost. The soundtrack to your weekend. Where's your head at? you, babe. ATM with nowhere to run, generating more moves than a haunted house. It's time now for our main stage mix as we raise the BPM and step things up a gear. First up, Unterberg and Coloni with Reasons. The main stage mix. than a whole morning of sit ups. You tune into the global warm up as we say hi to some of our SoundCloud, Instagram, and Mixcloud friends. To Shylock SE2 via SoundCloud, who says such a haunting vocal on that MJ Cole tune to Shylock SE2 via SoundCloud. Also Gemma Smedley and Matlock and Mate Adam Toth as well via Mixcloud. Thanks for getting in touch, one and all.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 Jurjen